Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. 80 donorkinderen kunnen niet meer te weten komen wie hun donorvader is... door chaos in de administratie van het LUMC in Leiden. En dat is niet het enige dat fout is gegaan bij de inmiddels gesloten zaaddonorbank. Het sperma van negen donoren werd veel vaker gebruikt dan toegestaan. Dat zegt de directeur van het LUMC. Wij vinden het heel zorgelijk dat er donoren zijn... waarbij één donor bijna 90 kinderen eh, heeft verwekt. Waarschijnlijk weet die donor dat zelf ook niet... Eh, er zijn een aantal donoren met 50, 60 kinderen. Want dan is het risico groter dat halfbroers en halfzussen samen kinderen krijgen... zonder te weten dat ze familie zijn. Die kinderen hebben dan een grotere kans op erfelijke aandoeningen. De laatste jaren komen steeds meer verhalen naar buiten van spermaklinieken... waarbij de administratie een bende is. Israël gaat vanaf nu minder hard vechten in het noorden van Gaza. Dat zegt hun defensieminister. Hij gaf gisteren een soort speech waarin hij zei dat alle Hamas-plekken en groepen in Noord-Gaza nu zijn ontmanteld. En dat ze nu verder gaan met invallen en luchtaanvallen. Ook de gevechten rond de grote stad in het zuiden gaan snel voorbij zijn. Volgens de minister blijft het wel nodig om Gaza onder druk te zetten om zo gijzelaars vrij te krijgen. Donald Trump heeft de eerste voorverkiezingen in de VS gewonnen. In de staat Iowa konden republikeinen stemmen voor hun favoriete kandidaat. Dat deden ook deze mensen. Nikki Haley. Why? New name, new face. I think great for the next stage of the party. Trump all the way. Absolutely. We're diehard Trump fans. I am very happy with the outcome. De uitslagen van de voorverkiezingen in alle staten bepalen wie er de uiteindelijke kandidaat wordt bij de presidentsverkiezingen eind dit jaar zou alsnog de nummer 2 kunnen worden. Er is een kans dat Trump niet mee mag doen vanwege alle rechtszaken die er tegen hem lopen. Die nummer 2 was in Iowa Ron DeSantis. En heb je morgenavond nog niks te doen en ben je geen koukleum... nou, dan heb ik misschien nog wel een leuk klusje voor je. NEC is namelijk op zoek naar sneeuwschuivers. De voetbalclub uit Nijmegen speelt morgenavond tegen Go Ahead in de KNVB-beker... maar ze houden rekening met sneeuwbuien... Wie mee wil helpen om het veld speelklaar te maken... kan voor meer informatie op de Facebookpagina van NEC kijken. En het weer nog, vooral in het midden en noorden winterse buien met sneeuw of hagel. Goed oppassen dus, want het kan glad zijn. Later dan trekken de buien weg en is er meer zon. Het wordt vandaag 1 tot 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke ochtendspits door het winterse weer. Op veel plaatsen vallen nog steeds sneeuwbuien. Maar daardoor lange dagelijkse files, zoals op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen de Leidse Rijntunnel en knooppunt Amstel 24 kilometer met meer dan een uur vertraging. Ook op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is het druk. Tussen Leidsendam en Nieuw-Vennep 22 kilometer met een uur oponthoud. A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen David A. van Hoorn en Zaanstad 14 kilometer met drie kwartier vertraging. A8 Zaanstad Amsterdam Amsterdam bij knooppunt 9 kilometer. Daar is de vertraging een half uur. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Nes. Daar is één rijstrook dicht, het oponthoud is een half uur. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, daar wordt een vrachtwagen geborgen bij knooppunt Velzen.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 Like Badu, I'ma tell you the truth. showing proof. prove, booking the food. I think you better. Call him and tell him come. you can't use my and I can't help but have my suspicion, baby. Cause I ain't quite as dumb as I seem. You said that you never intended. pretending, baby, it could happen to us. seen. Well, you said you never intended to break up our scene in this way. But there ain't any use pretending it could happen to us any day.